love van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers en Oekraïners worden met schimmige contracten geronseld... om schoon te maken in hotels, meldt Nieuwsuur. Ze krijgen 3,50 euro per kamer. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. In Oman is vandaag een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de VS en Iran. Het gesprek moet voorkomen dat de spanningen in de golf uitmonden in een nieuwe oorlog. Het Amerikaanse leger heeft op de Stille Oceaan een vermeende drugsboot aangevallen. Er vielen twee doden. Volgens het leger waren drugsterroristen, maar of dat klopt is onbekend. En het weer nog in de noordelijke helft van het land. Code geel voor gladheid door ijzel of bevriezing. Verder vandaag grijs en af en toe regen en het wordt 2 tot 9 graden. Dit is ZFM. a song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. again And it hurts to hear you're sorry Luid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 one you meet. 心存来。